Vijf uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Het dodental na de aanslagen op de Atatürk-luchthaven in Istanbul staat op 41. Onder hen zijn 13 buitenlanders of mensen met een dubbele nationaliteit. Voor zover bekend zijn er geen Nederlanders omgekomen. 239 mensen raakten gewond. De Russische president Poetin en de Turkse president Erdogan hebben afgesproken om hun relatie te herstellen. Russen kunnen weer naar Turkije met vakantie en de Russische handel met Turkije wordt hervat. Die lag stil sinds Turkije in november een Russische straaljager had neergeschoten. Erdogan heeft daar alsnog zijn excuses voor aangeboden. Poetin en Erdogan willen elkaar binnenkort ontmoeten. De gemeente Alphen aan de Rijn gaat vanaf nu een grotere rol spelen bij de veiligheid van bouwprojecten. De Onderzoeksraad voor Veiligheid kwam vanmorgen met harde conclusies over het hijskraanongeluk in Alphen. Twee hijskranen en een brug kwamen op huizen en winkels terecht. Volgens de Onderzoeksraad werden de werkzaamheden te veel als een routineklus gezien en hield niemand rekening met de risico's, ook de gemeente niet. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken is tijdelijk uit de roulatie. Hij wordt volgende week geopereerd wegens hartklachten. Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst neemt zijn portefeuille tijdelijk over. En een jongen van 17 heeft begin deze maand een valse aangifte gedaan van mishandeling op de kermis in Geesteren. Hij deed die aangifte met verwondingen aan zijn gezicht. Die kwamen doordat hij dronken van zijn fiets was gevallen. De Belgische wielrenner Johan van Summeren stopt met zijn wielerloopbaan. De renner van 35 kampt met hartritmestoornissen. In 2011 won van Summeren de klassieker Parijs-Roubaix. Het weer, tegen de avond opnieuw regen. Ook morgen eerst regen en pas tegen de avond wordt het in het westen droger. In het oosten duurt dat tot halverwege de avond. Het wordt morgen tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is tot nu toe een normale spits. De files met de meeste vertraging staan op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Roedevaartsveen en Hoogmade een kwartier. Op de A4 bij Den Haag is richting Rotterdam zojuist een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Rijswijk staat 2 kilometer file. Op de A5 hoofddorp richting Amsterdam voor de aansluiting met De Ring een kwartier vertraging... Op de A15 Rotterdam-Gorkum voor Hendrik door Ambacht 2 kilometer file en voor Sliedrecht 4.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cuando se a dolores, cuando se mal amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se a dolores, cuando se a amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, bailame, esta rumba taitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré la lo que yo siempre cantaré. cuando se marea dolores, cuando se quema el amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se marea dolores, cuando se quema de cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba esta guitarra que siempre siempre cantare, pero no siempre cantare, pero no siempre cantare. Esta rumba gitana que yo siempre cantare, pero no siempre cantare, pero siempre Esta e rumba gitana que yo siempre cantare.